start. Eefje Kunnen met het NOS-journaal. De Iraanse ambassade in Den Haag is vanmiddag belaagd door demonstranten. Op een video op Facebook is te zien dat een groep van zo'n 15 mannen over het hek klimt en het gebouw bekogelt met stenen. Het was een steunbetuiging aan de anti-regeringsdemonstranten in Iran. Er zijn acht mensen opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van verstoring van de openbare orde en poging tot brandstichting. Tot voor kort stond er nog permanent politiebewaking bij de Iraanse ambassade in Den Haag. Waarom die politiepost is weggehaald is onduidelijk. In het geheim wordt al maanden onderzoek gedaan naar de Clinton Foundation van Bill en Hillary Clinton. Dat melden Amerikaanse media. Mogelijk is er corruptie gepleegd bij de liefdadigheidsorganisatie. Volgens de bronnen wordt onderzocht of geldschieters politieke gunsten hebben gekregen in de tijd dat Hillary Clinton minister van Buitenlandse Zaken was. Dat was van 2009 tot 2013. De federale diensten willen er niets over zeggen. Het is niet het eerste onderzoek naar de Clinton Foundation. De organisatie zelf zegt dat het een truc is om de aandacht af te leiden van het FBI-onderzoek naar de banden tussen Donald Trump en Rusland. Het is opnieuw onzeker of België zijn kerncentrales wel zal sluiten in 2025. Er ligt een energiepact, maar de grootste partij in België, de NVA, wil er geen handtekening onder zetten. De partij vreest dat de industrie in gevaar komt en denkt dat de stroom in België onbetaalbaar wordt als alle reactoren dichtgaan. De NVA wil er in ieder geval twee open houden. Veel regen en smeltende sneeuw veroorzaken problemen in delen van Duitsland. Bij Heidelberg liepen straten onder water nadat de rivier de Neckar buiten zijn oever was getreden. In het Zwarte Woud zijn 150 mensen geëvacueerd vanwege overstromingen en aardverschuivingen. Het waterpeil van de Rijn en Moezel is flink gestegen. Ook in Nederland staat het waterpeil in de rivieren hoog. Het weer nog. Vanavond nog een enkele bui. Het koelt af tot een graad of drie. Morgen bewolkt en hier en daar wat regen.